Op het drukste moment rond half negen stond ongeveer 380 kilometer file. Ruim twee keer zoveel als tijdens een normale ochtendspits. Onder meer op de A7 en op de A9 staan kilometerslange files. In Zeeland rijden er door de gladheid minder bussen. In België staat ruim 900 kilometer file op de wegen. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt mensen aan om thuis te blijven. De strooiwagens die vannacht de weg op zijn gegaan staan zelf vast in het verkeer. Daardoor kan er geen sneeuw worden geruimd. In Afghanistan is het dodental door een aantal lawines flink opgelopen. Ongeveer 100 mensen zijn omgekomen, nog eens 100 zijn gewond geraakt. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen, want reddingswerkers zijn nog steeds bezig met het uitgraven van bevroren lichamen. Ook Afghaanse militairen en internationale, troepen helpen mee met zoeken. De lawines ontstonden maandag na zware sneeuwbuien in de Salangpas in het noordoosten van Afghanistan. De sneeuw bedekt ongeveer 3,5 kilometer snelweg, waaronder de belangrijke Salangtunnel. Volgens de minister van Defensie zijn op de bergpas ongeveer 3000 automobilisten ingesneeuwd. Op het Zuidlaardermeer is om half negen het Nederlands kampioenschap marathon begonnen. Op dit moment rijden de vrouwen de 60 kilometer. Grote kanshebber is Carla Zielman, die haar nationale titel verdedigt. Andere favorieten zijn Danielle Bekkering en Mariska Huisman. Na de vrouwen is het de beurt aan de heren die 100 kilometer gaan schaatsen. De wedstrijd begint om half elf. Het NK-marathon stond in eerste instantie voor afgelopen, weekend gepland, voor afgelopen week gepland. Maar door de invallende dooi werd het evenement afgelast. Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten en noorden vallen sneeuwbuien. In de loop van de dag kan het overal af en toe sneeuwen. Temperatuur loopt op tot rond het vriespunt bij een toenemende noordoostenwind. Ook morgen af en toe sneeuw, daarna blijft het tot en met zondag droog. In de nacht vriest het 3, min 3 tot min 6 graden en overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt.